Er werd nog een poging gedaan om de coronaprik alleen verplicht te maken voor 60-plussers in Duitsland. Maar ook dat gaat niet door. Ook in Duitsland daalt het aantal besmettingen. De minister is teleurgesteld en is bang dat het virus in het najaar weer om zich heen grijpt. In de Tweede Kamer gaat het al uren over de mondkapjesdeal. En over de vraag hoeveel heeft minister De Jonge daarmee te maken en is hij nog te vertrouwen? Het is een deal geweest waar een vieze stank omheen hangt. Van graaierij, gelieg, gekonkel, vriendjespolitiek, achterkamertjes, draaikonterij, arrogantie, rookgordijnen en macht. Het klinkt allemaal heel menselijk, maar toch is het eerlijk gezegd erg dom. Het lijkt er voorlopig niet op dat hij weg moet als minister. In Haarlem hebben ze een speciaal spreekuur voor Oekraïense vluchtelingen. Elke woensdagmiddag kunnen die bij de dokter langs en veel mensen maken er gebruik van. Alleen al omdat hun medicatie op is en dat ze een recept hebben voor nieuwe medicatie nodig hebben. Ja, Julia vluchtte drie weken geleden zelf naar Nederland. Ze helpt nu tijdens het spreekuur als tolk. Sometimes they are very scared to talk with the doctor about the problem and for them it is much more easier to talk with me and then this would be my responsibility to explain doctor what they need. In de buurt van Dordrecht heeft de politie vanochtend een meisje van 13 gevonden in de berm langs een provinciale weg. Ze had daar een Jack Russell gevonden die helemaal onderkoeld was. De politie heeft de hond in een deken gewisseld, gewikkeld en zijn baasje gevonden. Het meisje heeft op het politiebureau een chocomelletje gekregen en is daarna naar school gebracht. Het weer op de meeste plekken is het even droog, maar er geldt wel code geel. Pas op voor flinke buien met een stevige wind, kans op hagel en onweer. En de temperatuur een gaatje of 10. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Nog altijd een file op de A22 vanuit Velzen naar Beverwijk. Voor Beverwijk 3 kilometer file en de extra reistijd is daar 10 minuten.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 My patience is waning Is this entertaining? morning. It's dat ik echt heel veel van hem hou. Krijgt die tranen in de ogen van Zandvoort, op 106.9 CFM. dingen die je zien in alle landen waar oceaan om die plek bij het gat dat een kans laat.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 trad op hockey en is blond, dus ik meteen verkocht. Ik ben ook niet van mijn ton en dansen dat ze kon, is niet normaal. Ze viel meteen op in de zaal, dus ik ging naar de toe. Ik zei, wat ga je doen? Want wij hebben zo een after met de crew. Je vriendin is oké, okay, schat, neem ze lekker mee. Ik heb een tafel, maar ik fix ze wat twee. En in de weken daarna was alles koek en hij. We hebben ieder weekend weer gedanst. Dus ik neem haar vanavond mee naar mijn favoriete restaurant Het leek zo perfect doordat ze zei Doe mij maar zoete witte wijn en een pizza met ananas Oh nee Wie had dat gedacht? Want nu is het net echt niet meer voor mij Ook nog zoete witte wijn bij die pizza met ananas Ik ben zo op haar afgeknapt Het allerliefste sta ik op en ben ik weg. Doe ik alles op de pof, van met alle respect. Dik altijd niemand en ook nog ananas dan. Ze valt door de man, maar aan de andere kant. Zou de smaak ook maar een klein beetje beter zijn? Ging ze vast niet eens op date met mij, dat is dan ook weer zo. Al is het weer zo, ik ga naar buiten. En natuurlijk lievert iedereen, verdient een tweede kans. Maar jou neem ik nooit meer mee naar een restaurant. Het leek zo perfect doordat ze zei, doe mij maar zoete witte wijn en een pizza met ananas. Oh nee. Wie had dat gedacht? Want nu is het echt niet meer voor mij. Ook nog zoete witte wijn bij die pizza met ananas. Ik ben zo op afgeknapt. Het leek zo perfect en misschien was het dat ook wel. Heb ik me niet een beetje aangesteld? Pizza met ananas is discutabel. Maar die zoete witte wijn die moet van tafel. Het leek zo perfect doordat ze zei Doe mij maar zoete witte wijn en een pizza met ananas Wie had dat gedacht?